uur. Marnix met het NOS-journaal. Om het aantal besmettingen verder te laten dalen... zijn op middelbare scholen extra maatregelen nodig... zegt epidemioloog Patricia Bruining in Nieuwsuur. Nu blijven veel infecties bij jongeren buiten beeld... omdat ze minder snel klachten hebben. Maar ze kunnen wel anderen besmetten. Bruining noemt maatregelen als variabele begin- en eindtijden... en spreiding van pauzes. Daardoor hebben scholieren minder contacten. Den Haag gaat karbietschieten rond de jaarwisseling verbieden. Burgemeester Van Zanen vindt die praktijk te gevaarlijk in de stad. Karbietschieten is dit jaar extra in trek. Om de ziekenhuizen te ontlasten mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Afgelopen dagen bleek dat er meer gemeenten werken aan een verbod op karbietschieten. Vanavond overleggen de veiligheidsregio's over de aanpak van karbietschieten en hoe zo'n verbod eruit moet zien. De jongerenafdeling van de SP heeft een gerailleerd partijlid tot voorzitter gekozen. Olaf Kemerink kreeg 75% van de stemmen bij de bestuursverkiezing. Kemerink werd onlangs samen met vijf anderen uit de partij gezet... vanwege lidmaatschap van andere politieke partijen. Het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De SP zegt geen dubbel lidmaatschap te accepteren. Spanje wil in januari beginnen met een grote vaccinatiecampagne tegen het coronavirus... De verwachting is dat in drie maanden tijd een groot deel van de bevolking is ingeënt, zei premier Sanchez. Er komen 13.000 locaties waar mensen gevaccineerd kunnen worden... en kwetsbare groepen zijn als eerste aan de beurt. Spanje is na Frankrijk het land met de meeste vastgestelde besmettingen van Europa. Het weer op steeds meer plaatsen opklaringen. In het binnenland daalt de temperatuur naar iets boven nul. Aan de kust wordt het minder koud.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 much love to do. that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Vibe to vibe a second. This a club, girl, while you arrive naked. Hear that? How the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record.